Jelle Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft in de Poolse hoofdstad Warschau gezegd... dat de Russische president Poetin niet aan de macht kan blijven. Hij zei niet wat hij daarmee bedoelde... maar het Witte Huis liet kort daarna weten dat Biden niet oproept tot een machtswisseling in Rusland. Een woordvoerder van het Kremlin zei dat het niet aan Biden is... om te bepalen of een democratisch gekozen leider aan de macht kan blijven. De Russische president wordt gekozen door het Russische volk... al dus de woordvoerder van het Kremlin. Meer dan 5000 mensen hebben gisteren kunnen vluchten uit Oekraïnse belegerde steden via humanitaire corridors. Volgens een medewerker van president Zelensky wisten de meeste mensen, zo'n 4000, te ontkomen uit Mariupol. Hoe ze de zwaar belegerde stad zijn ontvlucht is niet duidelijk. De havenstad ligt al weken onder vuur. De burgemeester van Mariupol zei in Nieuwsuur dat er al zeker 4000 burgers om het leven zijn gekomen. Sinds de Russen Oekraïne zijn binnengevallen zijn daar twaalf journalisten om het leven gekomen. Nog eens tien anderen raakten gewond. Volgens Oekraïne werden ze het slachtoffer door het Russische leger. Tot nu toe zouden 56 journalisten zijn aangevallen, onder wie 15 buitenlanders. Een Amerikaan, een Ier en een Russische journalist zouden daarbij om het leven zijn gekomen. Het Nederlands elftal heeft gisteravond de oefenwedstrijd tegen Denemarken met 4-2 gewonnen. Steven Bergwijn scoorde twee keer. De andere doelpunten waren van Nathan Ake en Memphis Depay. Christian Eriksen maakte zijn rentree voor de Denen en hij scoorde. Hij kreeg een warm onthaal in de Johan Cruijff Arena. En vannacht is de zomertijd weer ingegaan. In de hele Europese Unie is de klok een uur vooruit gezet. Daardoor is het in de ochtend langer donker en s'avonds langer licht. Het weer, het wordt vandaag een zonnige dag. Vanmiddag is het 12 tot 17 graden en er staat een zwakke noordoostenwind. Ook maandag blijft het zonnig en droog. Het wordt dan 10 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlems heb je een kwartier vertraging tussen Lisse en de aansluiting met de N207 in 2 kilometer file.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 This is ZFM. telling the fibs now. You said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator in my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these things minds are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls.